7 uur. Dit is de Jong met het NOS-journaal. 90 jaar oud te worden, 9 En nu is dat 31 Dat komt onder meer door de toegenomen medische kennis, betere voeding en betere leefomstandigheden. Inwoners van Sint Maarten mogen eind januari naar de stembus. De gouverneur heeft het parlement ontbonden. Afgelopen donderdag zette het parlement de regering van premier Marlin af... na geruzie over hulpgeld. Zo wilde Marlin niet voldoen aan de Nederlandse eis om een integriteitskamer op te richten. Later kwam Marlin daarvan terug, maar het parlement stemde hem en vier ministers toch weg. In Mexico is een leider van een bende in een ziekenhuis vermoord. Hij lag in de kliniek om plastische chirurgie te ondergaan... om zijn uiterlijk te veranderen en zijn vingerafdrukken te laten verwijderen. Mexico geldt als een van de gewelddadigste landen ter wereld... vooral door het geweld tussen drugsbenders. De doodgeschoten man was overigens leider van een bende benzinedieven. Acteur Kevin Spacey heeft zich ook op en rond de set van de tv-serie House of Cards misdragen. Dat zeggen acht medewerkers van de serie tegen CNN. Eerder werd Spacey beschuldigd van het aanranden van een minderjarige acteur in de jaren 80. Een paar dagen later werden de opnamen voor het zesde seizoen van House of Cards stilgelegd. Daarna volgden nog meer beschuldigingen tegen Spacey. En het Twitter-account van president Trump is vannacht 11 minuten uit de lucht geweest. Een medewerker van Twitter haalde het account met 41 miljoen volgers offline... op zijn of haar laatste werkdag bij het bedrijf. Twitter zei al snel dat het om een menselijke fout ging. En later bleek dat het met opzet was gebeurd. Het weer plaatselijk nog mistig en koud met minima rond 3 graden. Verder op veel plekken grijs. Later ook wat zon. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Sahoka van de ANWB.